Mark Hokker met het NOS Journaal. De vliegramp met de Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines... is veroorzaakt door hetzelfde softwareprobleem... als de crash met zo'n toestel in oktober in Indonesië. Dat schrijft de Wall Street Journal... die zich baseert op een voorlopige conclusie... in het onderzoek naar de crash van begin deze maand. Net als met het vliegtuig dat in Indonesië neerstortte... lijkt het dat de neus van het toestel voortdurend naar beneden werd gestuurd... omdat het veiligheidssysteem niet goed werkte. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de samenleving polariseert. Mensen met verschillende meningen komen steeds feller tegenover elkaar te staan... zeggen ze tegen het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral tussen arm en rijk en tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond... zouden de tegenstellingen toenemen. De ondervraagden geven vooral sociale media de schuld. De gemeente Emmen neemt voor ruim 18 miljoen euro de schulden van dierenpark Wildlands over... Daardoor is Emmen nu de enige geldschieter van de noodlijdende dierentuin. De gemeente wil voorkomen dat Wildlands failliet gaat om werkgelegenheid te behouden en om eerdere investeringen veilig te stellen. Drie Franse Israëliërs zijn opgepakt omdat een van hen zich zou hebben voorgedaan als de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Ze zouden zo een zakenman voor miljoenen euro's hebben opgelicht. Die dacht dat de minister hem in videogesprekken vroeg voor geld... om geheime militaire operaties te bekostigen. Drie oplichters hadden een replica gemaakt van het kantoor van de minister... en er werd een gimeur ingeschakeld om zoveel mogelijk op die minister te lijken. Nadat de zakenman 8 miljoen euro had overgemaakt, kreeg hij de truc door... en waarschuwde hij de Franse politie. Het weer, eerst nog grijs, maar vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Staat weinig wind en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen nog een graadje warmer, maar wel lokaal kans op een buitje. Zondag is het vrij zonnig en dan weer een stuk frisser, 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de dichte mist is op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen de spitsstrook dicht... Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein heb je daardoor een kwartier vertraging. Op de A22 van Beverwijk naar Velsen doe je er vijf minuten langer over tussen Beverwijk en knooppunt Velsen. En op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en knooppunt Zaandam ook vijf minuten tijdverlies.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 altijd die mooie basnoot aan het einde How do you like your ex in the morning? Mulder en Mulder, zoals gebruikelijk. Op de zondagochtend, als het programma samengesteld wordt. En gepresenteerd ondergetekende Peter den Boer. Goedemorgen, how do you like your ex in the morning? Welkom bij de zoveelste aflevering van ZFM Jazz. Of ZFM Jazz, zullen we dat vanaf nu proberen zo te zeggen. ZFM Jazz op zondagmorgen. Um, Vandaag gaan wij eh, als thema hebben. Het thema van eh, deze aflevering is swing. Het eh, moet allemaal ontzettend swingen. Swing wil niet zeggen snel, maar wel vanuit een bepaalde dynamiek. Nou, dat, ik heb geprobeerd dat samen te stellen. Het, we doen ook vandaag de jarige van de dag, de agenda. En het tweede uur zal eh, hoofdzakelijk in het licht staan van 80 jaar Nederlandse jazz. Dan gaan we met sprongen doorheen. Maar eerst gaan wij eh, luisteren naar Brenda Boykin... met het Duitse trio Ulrich Rasch... voor Sentimental... Ja, voor Sentimental Reasons. sentimental reasons. I hope you do believe me, darling. I apart. I think of you every morning, darling. I dream of you at night. No, I'm never, no, I'm never, ever alone. I love you for sentimental reasons, baby. Oh, I hope you do believe me, darling. I've given you my heart. tonight. I'm never. sentimental reason. Darling, I Cleopatra's Dream. Cleopatra's Dream. Bud Powell aan de piano. Fantastische pianist. Die eh, bekend is om zijn... in, mm, eh, ja, fantastisch mooi ingetogen spel. Ook al speelt hij heel snel. En eh, een veel geroemd muzikant. We gaan naar de Blue Skies. Gezongen door... Een van de great ladies of jazz, Doris Day. Blue skies smiling at me Nothing but blue skies do I see Blue birds singing a song Nothing but blue birds day long. Never saw the sun shining bright, never saw things going so right. Noticing the days hurry by when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all day long. I never saw the sun shine so bright, never saw things going right, noticing the days hurry. they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue. uit duizenden herkenbaar. De big band van Count Basie met eh, Little Darling. We gaan nu naar eh, iemand anders die cd's vol heeft gespeeld met eh, nachtelijke muziek. Midnight Slows. En dat was de fameuze Hammond-organist Milt Buckner. En hij heeft heel veel stukken opgenomen met verschillende saxofonisten vaak. En het volgende stuk dat gaat draaien, dat is Milt Buckner op het orgel en Eddie Chambly op de sax. Tenderly. is bijgekropen. Dat is Arnet Kop. Eddie Chambly en Arnett Kop, Twee saxofonisten die met elkaar de strijd aangingen. Ik ga nog één stukje laten horen van Milt Buckner... en nu met alleen Arnold Kop op de sax... Willow Weep For Me. take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. Cause nice and easy does it every time. Simply hold your horses. To rush would be a nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Nice and easy easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. One more time. Ja, onmiskenbaar. Michael Bublé, Nice and Easy. 45 is hij inmiddels. En deze cd is alweer van 15 jaar geleden. We gaan nu naar jazz in Zwitserland. En daar hebben we John, eh, eh, John Harrison, lekker Zwitsers. <laughs> Eh, Peter Contrimas en Alvin Queen. En die speelden allemaal in Montreux. En het stuk dat op de draaitafel ligt is When I'm With You. pianist John Harrison met zijn trio op het festival in Montreux. Ik krijg nog eens eh, vragen van luisteraars in mijn kring... die dan zeggen, waar haal je toch altijd die mooie nummers vandaan en al die cd's? Eh, nou, ik zeg altijd, die trek ik uit de platenkast, maar die moeten er ook inkomen. En ehm, er zijn nagenoeg geen cd-winkels meer... maar een rijke bron voor liefhebbers van uh, jazzplaten... die ik zeer kan aanbevelen, uh, zijn de kringloopwinkels. Want daar heb je eh, grote bakken met platen... en daar is altijd van alles te halen. En één van de kringloopwinkels waar je alles op een presenteerblaadje krijgt... dat is de kringloopwinkel waar een van mijn voorgangers hier in ZFM Jazz eh, de scepter zwaait. En dat is eh, Fred Kroonsberg. En die beheert de platencollectie bij Dorcas in Heemstede. Dat is een kringloopwinkel. En daar is het altijd een feest om heen te gaan. Want alle, uh, alle jazzplaten zijn een rijen. Die liggen daar te pronken. En je hebt ze daar voor het uitzoeken. Voor een vriendenprijs, zullen we maar zeggen. Want op de tweedehandsmarkt. 1 euro of minder. En het is fantastisch. En zo heb ik gisteren ook weer enorm gescoord. En tot mijn vreugde zitten daar prachtige dingen bij. Zoals nu Stacy Kent. En die gaat eh, een klassieker laten horen.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 Comes the measles, you can quarantine the room. Comes a mousey, you can chase him with a broom love, nothing can be done. That's all, brother. If you've ever been in love, that's all, brother. You know just what I'm thinking of. Comes a nightmare, you can always stay awake. Comes depression, you may get another break. is coming back in style. The cane, the hat, and right on cue, a million dollars put best, style is back in style. John Pizzarelli, zoon van de nog fameuzere Bucky Pizzarelli. Allebei gitarist, waarbij die John ook nog een mooie swingende zangstem heeft. We gaan nu luisteren naar de stem van Bill Henderson. Eh, overleden in 2016. En onder andere groot geworden bij de, het trio van Oscar Peterson. Eh, eh, waar hij jarenlang furore heeft gemaakt.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 it for all, all times, or simply a lock. Is it Granada I see? Ah, simply a shock. Is it the good turtle soup or is it merely the mock? Is it a cocktail? This feeling of joy. We sluiten het eerste uur ZFM Jazz af met eh, het orkest van Jerry Mulligan.